zegt justitie. Intussen is ook duidelijk geworden dat er nog een verdachte is in deze zaak. Dat is een vriend van Tristan van der Vlis, die op de hoogte zou zijn geweest van de plannen. De vriend heeft verzuimd dat bij de politie te melden en dat is strafbaar. De advocaat van deze man ontkent dat zijn cliënt informatie heeft achtergehouden. Maandagochtend om 10 uur geeft justitie een Alphen een persconferentie. Dan worden ook de uitkomsten bekend van de twee onderzoeken die naar de schietpartij zijn gedaan. Interpol heeft een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd voor vier leden van Hezbollah. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op de Libanese premier Hariri in 2005. De opsporing gebeurt op verzoek van het speciale tribunaal voor Libanon in Leidschendam. Het onderzoek naar de moord op Hariri verdeelt het land. De Sjiitische Hezbollah-beweging, die door Iran wordt gesteund, maakt de dienst uit in de regering. De organisatie ontkent elke betrokkenheid bij de moord. De vermoorde premier Hariri hoorde tot de andere groep moslims in Libanon, de Soenieten. Binnen anderhalf jaar zou er een referendum kunnen worden gehouden over de hereniging van Cyprus. Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken tijdens een bezoek aan het Turkse deel van Cyprus. Het officiële Cyprus ligt op de zuidelijke helft van het eiland en is Grieks-Cypriotisch. Het noordelijke deel is een kleine 40 jaar geleden door Turkije bezet. In 2004 haalde een referendum over hereniging het niet. De Turk-Cyprioten stemden voor, maar de Griek-Cyprioten niet.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 Tristan stond geregistreerd na een incident met een luchtdrukwapen. De politie heeft daar kennelijk overheen gelezen, zegt justitie. Intussen is ook duidelijk geworden dat er nog een verdachte is in deze zaak. Dat is een vriend van Tristan van der Vlies, die op de hoogte zou zijn geweest van de plannen voor een schietpartij. De Egyptische premier...